Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het is herfstvakantie en dat leidt tot drukte op de luchthavens. Op Schiphol stonden vandaag lange rijen. Veel meer mensen hebben een herfstvakantie geboekt dan in 2019... zeggen reisorganisaties TUI en Sunweb. Ze spreken van een inhaaleffect. Volgens TUI is het vertrouwen van de reizigers weer terug. Schiphol verwacht deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers te vervoeren. Tienduizenden mensen zijn vandaag in Rome de straat op gegaan uit protest tegen fascistische groeperingen in Italië. Het protest komt een week na een betoging tegen de invoering van de verplichte coronapas op de Italiaanse werkvloer. Dat protest werd door rechtsextremisten aangegrepen om een vakbondskantoor binnen te dringen en vernielingen aan te richten. De politie heeft de bewoner opgepakt van een huis in het Brabantse Best dat vanochtend is uitgebrand. Het vermoeden is dat de man de brand zelf heeft aangestoken. Hij zal binnenkort zijn huis worden uitgezet en dreigde het in brand te steken. De woonkamer van het huis is verwoest en twee huizen ernaast raakten zwaar beschadigd. Met onder meer een kleurrijke botenparade is in Leeuwarden voor het eerst Roze Zaterdag gevierd. Op allerlei manieren wordt aandacht gevraagd voor bewustwording en de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Behalve een botenparade was er ook een kerkdienst en er zijn vanavond feesten in Leeuwarden. De Brit Michael Caine stopt als acteur. De film Bestsellers, die vorige maand werd uitgebracht, is zijn laatste, zegt hij tegen de BBC. Kane is 88 jaar en zegt dat hij wat gezondheidsproblemen heeft. De Oscar-winnaar heeft meer dan 60 jaar geacteerd... en is bekend van onder meer enkele Batman-films. De films Tenet, Elfie en The Prestige. Hij wil zich gaan richten op het schrijven van boeken. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden soms wat regen. Het koelt af naar 3 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt, af en toe wat regen. In de rest van het land droog en vooral in het zuiden kan de zon tevoorschijn komen.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 I get overwhelmed in all the messy emotions that I never notice. Every time I cry, I get a little. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. thank you go, making me hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Of all the ways I loved you.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 There'll never be. And don't it make sad about it Told me you love me Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me When you call me on the phone Girl, I refuse You must have me confused With some other guy The bridges go burn Now it's your turn To cry Tell me you really say that some things are better left unsaid.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 I already know. I already know. I'm out from him. Uh. Now there's just no chance. No chance. You and me. You and me. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me? it's your turn, it's your turn to cry. So give me a rhythm. Go on and just give me a rhythm. Go on and just give me a rhythm. Baby, go on and just give me a rhythm. Damage is done, so I guess I'll be leaving damage is done, so I guess I believe in. the damage is done, so I guess I believe in. the damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say, what you did. I already know. I already know. no chance. No chance. You and me.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 You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.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 disappeared. Trying to win this fight for you all, I know, I know, I know I'm gonna lose. You ever heard about that thing? I mean that zomer is jouw keuze ZFM. to work. mamma mia Oh mamma mia, ma, mamma mia uh, You wanna touch my body, I say you're not allowed You wanna handle me, but I'm a bit too much I'll burn all the place down Cause I'm too fucking hard Oh mamma mia, mamma.